Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De bouw van nieuwe datacenters in de regio Amsterdam is voor een jaar stilgelegd. Er komen zoveel van deze centers bij in de gemeente Amsterdam en Haremermeer... dat er onder meer problemen ontstaan met de elektriciteitsvoorziening. De regio is inmiddels het gebied met de meeste datacenters ter wereld. Volgens de gemeente zijn er nu te weinig eisen voor de datacenters... en wordt het jaar gebruikt om het beleid aan te passen. In een aantal steden in Frankrijk is het vannacht onrustig geweest... nadat het Algerijnse voetbalelftal Ivoorkust had uitgeschakeld... in de kwartfinale van de Afrika Cup. Algerijnse supporters vernielden winkels en auto's... en gooiden stenen naar de politie. De Champs-Élysées in Parijs werd door de voetbalfans afgesloten voor verkeer. Bij de rellen viel een dode in Montpellier. Door het hele land werden ruim 70 mensen opgepakt. 20 politieagenten raakten gewond. In de hoofdstad Ankara van Turkije zijn de eerste onderdelen aangekomen van omstreden Russische raketsystemen. Andere NAVO-landen hebben bezwaren tegen de luchtafweersystemen... die Turkije van de Russen heeft gekocht. Ze sluiten niet aan op bestaande NAVO-raketinstallaties. Ook zijn de Amerikanen bang dat Rusland zo in Turkije leert... hoe het land F-35-straaljagers van de NAVO kan opsporen. De VS is daarom gestopt met de levering van deze JSF's aan Turkije... en leidt ook geen Turkse piloten meer op. En het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven... vanwege zware onweersbuien met veel neerslag... en kans op hagel, harde windstoten en bliksem. Mensen wordt aangeraden om open gebieden en open water te vermijden. Vooral uit het midden van het land komen berichten binnen over wateroverlast. Op verschillende plaatsen staan straten blank. Het weer, Landinwaarts trekken vanmiddag dus felle regen- en onweersbuien over. Maar vanuit het westen wordt het wel droger. Het is 19 tot 23 graden. Morgen nog een enkele bui, af en toe zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files met veel vertraging staan er onder andere op de A1 naar Amersfoort voor Remnes... 10 kilometer, een half uur vertraging. Op de A4 richting Den Haag bij Roervarensveen. Daar staat 10 kilometer na een aanrijding. Ook daar is de vertraging een half uur. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat duurt vermoedelijk tot half zes.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 Even little children love Marianne. Down by the seaside, sipping sand. Marianne, oh Marianne, oh won't you marry me? We can have a bamboo hut with brandy in the tea. Leave your fat old mama home, she never will say yes. If your mama don't know now, she can guess. In the mail now. All day, all night, Mary Ann. Down by the seaside, city sand. Even little children love Mary Ann down by the seaside sifting sand. When she walks along the shore, people pause to greet. White birds fly around her, little fish come to her feet. Nudge, nudge. In her heart there's love, but I'm the only mortal man who's allowed to kiss my Mary Ann. Everybody! All day, all night, Mary Ann down by the seaside sipping sand. Even little children love Mary Ann. Down by the seaside sifting sand. And when we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy, I will kiss my mother-in-law. Children by the dozen, in and out the bamboo hut.